omdat ze een wedstrijd Mohammed-cartoons had uitgeschreven. Op de avond van de wedstrijd in 2015 deden ook twee andere mannen een poging. Zij openden het vuur op de bewakers, maar werden zelf doodgeschoten. VVD-leider Wilders was kort voor die aanslag ook langs geweest om de tekeningen te bekijken. Keller is een geestverwant van Wilders. Verschillende boerenorganisaties stappen naar de rechter om de afschaffing van een mestregeling aan te vechten. Vandaag werd bekend dat die aan het einde van het jaar vervalt. Via die regeling konden boeren die mest op een milieuvriendelijke manier verwerken, meer dieren houden zonder dat ze daar extra voor hoefden te betalen. Nu moeten die boeren de dieren wegdoen of toch meer gaan betalen. Dat kan de pluimvee- en varkenssector miljoenen gaan kosten. Staatssecretaris Dijksma wil de milieueffectrapportage van Schiphol laten controleren. Ze vraagt zich af of de cijfers die Schiphol heeft geleverd realistisch zijn. De rapportage is van groot belang bij een besluit over de verdere groei van Schiphol na 2020. Eerder deze week bleek ook al dat een milieueffectrapportage van Lelystad Airport niet klopt. Er zitten rekenfouten in de voorspelde geluidsoverlast. In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten dan 30 jaar geleden. Dat hebben Nederlandse ecologen onderzocht. Ze denken dat het probleem hier net zo groot is... en dat het mogelijk komt door het gebruik van pesticiden. Het weer dan nog. Op de meeste plekken blijft het droog. Vannacht kans op een mistbank.